Uur. Krol met het NOS Journaal. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn bij demonstraties twee mensen doodgeschoten. De regering en de oppositie geven elkaar de schuld van het geweld. In Caracas waren zowel aanhangers als tegenstanders van president Maduro op de been voor een demonstratie. Toen de twee groepen op elkaar botsten ontstond er chaos. Er is geschoten en het leger greep in met traangas. Er zijn tientallen gewonden en veel politiewagens en overheidsgebouwen zijn beschadigd. Oppositiegroepen houden al twee weken overal in Venezuela demonstraties tegen de linkse president Maduro. Ze beschuldigen hem ervan dat hij een dictatuur naar Cubaans model wil vestigen. De windstoten en buien hebben in Nederland weinig overlast veroorzaakt. De afgelopen avond waaide het hard uit het zuidwesten en aan zee stond af en toe stormkracht 9. Hier en daar zijn bomen omgewaaid en in het centrum van Delft haalde de brandweer planken van een steiger toen die dreigde om te vallen. De Koninklijke Reddingsmaatschappij uit Katzand ging juist vanwege het onstuimige weer de zee op voor een slecht weeroefening. Engeland ondervond wel veel hinder van de harde wind. De storm ontwortelde vooral in het zuiden van Engeland veel bomen. Er is veel schade aan elektriciteitsdraden en een man werd geëlectrocuteerd toen hij een boom van een elektriciteitskabel wilde halen. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is op de derde dag de als eerste geplaatste speler uitgeschakeld. Jo Wilfried Tsonga verloor in twee sets van de Kroaat Marin Cilic. Titelverdediger Juan Martín del Potro maakte zijn favoriete rol in Ahoy wel waar. Hij won in twee sets van de Fransman Gael Monfils. dan nog het weer. Eerst nog veel wind en kans op zware windstoten. In de loop van de nacht minder wind. De temperatuur daalt naar 5 graden en het wordt wat droger.